Drie uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In België hebben de onderhandelaars over een nieuwe regering een belangrijke horde genomen. Ze zijn het eens geworden over een aantal heikele kwesties... waaronder de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Formateur Di Rupo maakte dat rond middernacht bekend na een dag onderhandelen. Volgens die Roepo is het akkoord een belangrijke stap, maar is er nog veel werk te doen. Zo hebben de acht onderhandelende partijen nog niet gesproken over bijvoorbeeld de bezuinigingen die België moet doorvoeren. In Angola zijn bij een vliegtuigongeluk zeker 17 mensen omgekomen. Het toestel van de Angolese luchtmacht was net opgestegen in de stad Huambo... toen het neerstortte en in tweeën brak. 80ste deel vloog vervolgens in brand. Ongeveer 20 inzittenden overleefden het ongeluk onder wie de piloot. Hij zegt dat hij geen idee heeft wat de oorzaak van de crash was. In het vliegtuig zaten vooral hoge Angolese legerofficieren. Onder de doden zijn drie generaals. Slecht management en verstrekkende fouten door BP en zijn partners... hebben geleid tot de grootste olieramp uit de Amerikaanse geschiedenis. Deze harde conclusies staan in het eindrapport van de Amerikaanse regering... over de olieramp in de Golf van Mexico. PP heeft vooral gefaald in de dagen voor de ramp in april vorig jaar. Er was sprake van een blow-out. De olie kwam met te veel kracht uit het boorgat. Voor dergelijke incidenten bestaan vaste protocollen. Maar BP heeft zich daar volgens het rapport niet aan gehouden. Na de explosie op het Boereiland ging er ook van alles fout. Zo nam het bedrijf dat het lek moest dichten verkeerde beslissingen... waardoor de toestand nog verslechterde. De ontvangst van radiozenders via de zendmast Lopik is op korte termijn weer op het normale niveau. Na een test is gebleken dat het zendvermogen op een veilige manier kan worden verhoogd naar 100 Er zijn al twee maanden problemen met de ontvangst van veel radiozenders... nadat een brandje in de mast had gewoed. En dan het weer.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 Ooh, wee, baby, then the lights go out. We go to Sloppy Joe's and have a dance. They play the kind of music to make romance. The joint is shady and there is no doubt. Ooh, wee, baby, then the lights go out. You can use your imagination still be far behind. Cause there's nothing like it, baby. When you a love close and say that you'll be mine. Love to watch you when you walk that walk. I love to listen when you talk that talk. You know exactly what it's all about then the lights go out. Cause there's nothing like it, baby. When you cuddle up close and say that you'll be mine. I love to watch you when you walk that walk. I love to listen when you talk that talk. You know exactly what it's all about. And ooh, wee, baby, when the lights go Dat was het wat je hoorde. Dat kwam in 1959 en je hoorde de stem van Jimmy Witherspoon. Het tweede uur van de nacht ging het anders, waarin eh, ruim aandacht voor eh, Paul McCartney. Ja, die is in de geweest de afgelopen eh, weken met heugelijk nieuws. En ook nog naar aanleiding van een uh, sterfgeval. Dus zodoende krijg je twee keer Paul niet te horen dit uur. En verder laat ik je ook een band horen waarvan ik nog geen plaat heb. Maar wel een opname uit het programma van Giel. Finn Silver is de naam van... Eh, het gezelschap die daar afgelopen ochtend eh, te gast was. Daar laat ik je iets van horen. En Glenn Campbell die komt ook weer voorbij.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 En dit is de nieuwe single van hem, Ghost on the Canvas... te vinden op een nieuwe cd die van hem is uitgebracht. En dat is dan zijn allerlaatste cd geworden. Want eh, begin dit jaar toen werd bij Glenn Campbell, waar ik het over heb... Alzheimer geconstateerd. Nou, nog allemaal niet in die ernstige mate dat hem het werk volledig onmogelijk is gemaakt... maar heeft wel eh, het zeker voor het onzeker genomen... en besloten om meteen een goodbye-tour te gaan doen. Glen Campbell dus, 75 jaar en... Ehm, dit is dan zijn allernieuwste werk. En ja, ja, dat is net wat ik zei. Ik vind het wel <laughs> wonderlijk als iemand op eh, die leeftijd nog klinkt... alsof hij een eh, actieve dertiger is. Glenn Campbell dus. Later in de duur krijg je ook een oud-gediende te met zijn dochter Salvatore en Amelie Adamo. Maar eerst aandacht voor een zanger die ook aanwezig was op Lowlands. En als je dit hoort, dan moet je misschien denken aan Hey 19 van Steely Dan. Het zou kunnen, het zou kunnen, maar het is iets anders. Major Hawthorne. aanwezig op eh, Lowlands. Deze Blue-Eyed Soul man. En je hoorde Major Hawthorne en The Walk. Moe, die was zo'n tien jaar geleden behoorlijk populair. Toen stond hij uh, bijna continu in de hitparade. Dat is heet ten dagen iets anders. En dat heeft hem misschien doen nadenken op, eh, om, wat, eh, om zijn pijlen te gaan richten op andere werkzaamheden. Nou, hij heeft een, eh, inmiddels al een aardig ideetje gelanceerd. Hij wil namelijk een pornofilm gaan maken. Onze Moby. En de pornofilm zal anders zijn dan datgene wat er normaal gesproken vertoond wordt. Hij wil namelijk een pornofilm gaan maken met mannen die normaal geschapen zijn. <laughs> Want de zanger die kan namelijk niet begrijpen waarom bij de huidige pornofilms altijd mannen worden gekozen die fors geschapen zijn. Hij vindt dat intimiderend voor gewone mannelijke kijkers. En daarom heeft hij besloten om een film te gaan maken. Een pornofilm met eh, mannen die normaal geschapen zijn. Moby geeft toe dat hij een eh, kenner is van het genre. Ach ja, We Are All Made of Stars, wist het toch? Moby uit 2002. 6 uur, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. samen met je dochter een plaat kan maken. Salvatore Adamo deed dat met dochter Emilie... en het liedje is te vinden op een album dat recentelijk van Adamo is verschenen... onder de titel De Toi et Moi. En het chanson dat je hoorde, te quelque part, Salvatore en Amélie Adamo. Wat want hij gaat trouwen. Dit weekend zal hem al plaatsvinden. De 69-jarige Paul McCartney gaat trouwen met de 51-jarige Nancy Sheffel. Twee keer zal de bruiloft gevierd worden, op sobere wijze tussen haakjes in Engeland. En later zal er een groot feest plaatsvinden in de Verenigde Staten. Paul McCartney met Let Him In. Someone knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor. Open the door I let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor. Open the door. I let him in. Yeah. Let him in. i knocking at the door. Somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door. and let him in. dit weekend treedt hij weer in het huwelijk. Paul McCartney, deze keer met de 51-jarige zakenvrouw Nancy Sheffield. En we mogen hopen dat op dit huwelijk een eh, grotere zegen rust dan op het vorige huwelijk. Dat, eh, dat met een eh, scheiding en een hoop geruzie eindigde. Paul McCartney, let hem in, dat hoorde je hem nog eens een keer. En zo dadelijk dan komt hij nog een keer voorbij. En dat heeft te maken met een sterfgeval. Ik ga eerst even iets laten horen van vorige week. Op de donderdagochtend, dat vond plaats bij eh, Giel Belen... het ochtendprogramma op 3FM Daar. Een optreden van de band Vin Silver. Die hebben een album uitgebracht onder de titel Crossing the Rubicon. En wat ze maken, dat is heel fantastisch. Je hoort ze hier met een liedje dat hoog in dit praten staat. Somebody That I Used To Know van Dank Een cover dus. Nogmaals de naam van de band. Vin Silver met Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself you were right for me. But felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. that we could still be friends, but I'll admit that I was glad that it was over. But you didn't have to cut me up, make out like it never happened and we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger. It feels so rough. You didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and change your number. I guess that I don't. could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know. You didn't have to cut me off, make out like it never happened, and we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger, it feels so rough. You didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and change your number. I guess that I don't need that. gaat gewoon iets verder dan het klakloos coveren van een grote hit. Gotchi, die heeft er op dit moment een top 10 hit mee met dat eh, Somebody That I Used To Know. En je hoort in dit geval de cover zoals die afgelopen, eh, of liever gezegd vorige week donderdag werd gespeeld in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Finn Silver, de naam van de band Somebody That I Used To Know. De volgende opname is eh, vers. Als het papier zou zijn, zou ik zeggen, de inkt is nog nat. En dan heb ik het over Roosbeef, die afgelopen avond te gast was in Met het oog op morgen. Dat is de ook kunnen horen op deze zender. Maar toen zong ze het live. Toen was ze eh, het gast in met het oog op morgen de muzikale gast Roosbeef. En je hoorde datgene wat op dit moment op een single uit is gekomen. Twijfelaar. Deze week is de Britse kunstenaar Richard Hamilton overleden. Hamilton, die de vader van de popart wordt genoemd. En dat is een term die hij zelf heeft bedacht. Richard Hamilton die maakte school met prints, schilderijen en collages. En hij mag Andy Warhol, Andy Warhol en Brian Ferry tot zijn volgelingen rekenen. En Bekendst is hij geworden door het ontwerp wat hij maakte voor de Beatles... namelijk eh, het ontwerp van de hoes The White Album. Uit het White Album hoorde je George Harrison zingen met... While My Guitar Gently Weeps. Het jankende orgel dat werd bespeeld door Paul McCartney... en de belangrijkste gitaar die je kon horen, die was van Eric Clapton. Naar aanleiding van het overlijden van Richard Hamilton... de ontwerper van de hoes van de witte dubbel LP van de Beatles lijken nog drie nummers horen. Je hoorde al de stem van George Harrison. volgens hoor je nog de stemmen van John Lennon, Ringo Starr en wederom Paul McCartney. Uit de witte Beatle-album allereerst Dear Prudence... you come out to moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight and why hear from you.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 Into the light of a dark black night. for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. En zo had je dan voor de tweede keer Paul McCartney in dit uur, in deze nacht klinkt anders. Met Blackbirds daarvoor, Don't Pass Me By, de Beatles met Ringo Starr in de hoofdrol en John Lennon. Die figureerde in Dear Prudence. Drie tracks plus die andere die ik al eerder liet horen van George Harrison. While My Guitar Gently Weeps die je kan vinden op de dubbele witte LP van de Beatles... die in 1968 verscheen. De dubbele LP waarvan de hoes ontworpen werd door Richard Hamilton... die drie dagen geleden overleed op 89-jarige leeftijd. Zodat ik het nieuws met Raymond Serré. En tot die tijd een countryband uit de Verenigde Staten natuurlijk. De Zac Brown Band. en knee deep. Gonna put the world away for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so I fought, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze, and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Wrote a note, said be back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life, living by the salty sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is a tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself. You find the key to paradise.